Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Cafés en restaurants zoeken veel nieuwe mensen. Keukenbediening, eh, managersrol, eh, horeca breed. Nu de terrassen weer open mogen en er in het corona-openingsplan nog meer versoepelingen staan... staan de vacaturesites vol. Het zijn er nu al meer dan vorige zomer. De piek lag toen op 6000 oproepen. En dus moet de horeca creatief zijn. Ze komen bijvoorbeeld met een campagne om meer mensen te zoeken. Ja, eigenlijk zou het weinig eh, woorden nodig hoeven te hebben eh, om in de mooiste branche eh, te mogen werken. Eh, we zien in deze fase hoe horeca gemist is in het hele land. Dus wie wil er nu niet actief zijn in die gewilde branche? De versoepelingen van komende woensdag zijn nu officieel. De Tweede Kamer is gisteravond akkoord gegaan met de versoepelplannen van het demissionaire kabinet. Alleen de PvdA vindt het nog te vroeg. Voorkom nou dat we straks met spijt terugkijken op een weekje te vroeg naar het terras. Hoe graag ook ik dat zou willen. Vanaf woensdag gaan de winkels en terrassen weer deels open. De avondklok verdwijnt en je mag weer twee mensen op visite hebben in plaats van één. Een meisje van 12 uit Helmond is mishandeld door andere meiden na een ruzie over TikTok. Het meisje had een viral te pakken, waarna andere meisjes een haataccount over haar opzetten om haar voor schut te zetten. Toen ze het haataccount ontdekte, probeerde ze het uit te praten. Maar toen werd ze door vijf meiden in elkaar geslagen. Daar hield ze een hersenschudding aan over. De politie heeft de vijf meiden aangehouden. Het is maar een ongezellige boel voor veel middelbare scholieren. Door de coronacrisis kunnen ze elkaar nauwelijks nog zien op school. Heeft de school in Den Helder iets op bedacht? Alle brugklassen mogen samen een rondje varen op de Waddenzee. Contact is vooral via de telefoon en via groepsapps. En eh, nou ja, ze missen elkaar natuurlijk gewoon. Ik heb gemist dat we gewoon in de klas les hebben. En dat we de docent letterlijk zien voor de klas. Ja, wel deze gezelligheid heb ik wel gemist. Ja, ze hopen dan ook dat twee, dat jaar 2 een stuk leuker zal zijn. Dat corona weg is. en dat we gewoon weer normaal leuke dingen kunnen doen. Het weer, koude nachten, zonnige dagen. Dat is de korte samenvatting van het weer. Vanmiddag wordt het gemiddeld een graad of 12. En de komende dagen net zoiets.